Jobboot met het NOS-journaal. Noto Den Haag heeft vanmorgen voor veel schade en overlast gezorgd. In Delft, Rijswijk en Den Haag liepen kelders onder water en vielen er bomen en takken op auto's en wegen. In het Haagse Zuiderpark waaide het dak van de tribune van het oude ADO-stadion af. Sommige platen lagen honderden meters verderop. Ook het Haagse vervoersbedrijf HTM had vanmorgen last van de regen en de wind. Zo lag er een boom op een trambaan en waren tramrails volgelopen met water, waardoor trams langzaam moesten rijden. Bij invoering van de tax zal het aantal files met 10 tot 15 procent afnemen. Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. In het vijfpartijenakkoord is zo'n belasting afgesproken, maar een aantal politieke partijen wil daar nu vanaf. Volgens het planbureau zullen minder mensen met de auto naar het werk gaan of dichterbij gaan wonen om van de nieuwe tax af te komen. De VVD wil de komende kabinetsperiode 24 miljard euro bezuinigen. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma niet doorschuiven, maar aanpakken. De VVD blijft prioriteit geven aan het gezond maken van de overheidsfinanciën. Er moet onder meer 9 miljard worden bespaard op de sociale zekerheid en 7 miljard op de zorg. Verder wordt er vooral gesneden in de kosten van de overheid en wil de VVD bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. De VVD wil dat in 2017 de begroting weer in evenwicht is. Gerrit Komrij was een inspirator voor generaties dichters, schrijvers en jonge hemelbestormers. En dat zal blijven. Dat schrijft uitgeverij De Bezige Bij, naar aanleiding van het overlijden van Komrij gisteravond in Amsterdam. De bezige bij noemt hem een belangrijk dichter, een veelzijdig schrijver, een vertaler, een groot stilist en bovenal een lieve vriend. Bij het grote publiek werd Komrij bekend als essayist, columnist en tv-recensent. Hij ontpopte zich ook tot een gevierd proza-schrijver. Daarvoor kreeg hij in 1993 de PC Hoofdprijs. Van 2000 tot 2004 was hij dichter des vaderlands. Gerrit Komrij was 68 jaar. Het weer vanmiddag buien, vooral in het noorden van het land kans op onweer. Vanuit het zuiden droger en af en toe zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 25 in het noordoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.